Goedemorgen, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Het was opnieuw een onrustige nacht in Israël en de Palestijnse gebieden. Over en weer werden er aanvallen uitgevoerd. Volgens de minister van Volksgezondheid van Gaza zijn er de afgelopen dagen 109 doden gevallen, onder wie 27 kinderen en jongeren. Tot nu toe zijn in Israël 7 mensen omgekomen. Amerikanen die volledig zijn gevaccineerd hoeven in de meeste gevallen geen afstand meer te houden of een mondkapje op. Dat zegt het Amerikaanse RIVM. Ondertussen wordt er flink doorgeprikt in de VS. Ook jongeren tussen de 12 en 16 kunnen in Amerika een coronaprik halen. Daar is dit meisje heel blij mee. It feels nice because I can get back into going to school and traveling and spending more time with my family. President Joe Biden heeft Amerikanen opgeroepen wel gewoon een mondkapje te blijven dragen als ze nog geen coronaprik hebben gehad. Ook moeten mensen een kapje blijven dragen op drukke plekken, zoals bussen, vliegtuigen en ziekenhuizen. Vakantiegangers kunnen weer een tripje naar Kreta of Rodos boeken, want Griekenland is weer open voor toeristen. Al zijn er wel regels. Zo, zo zijn toeristen alleen welkom als ze zijn gevaccineerd, negatief zijn getest of als ze kunnen aantonen dat ze net zijn hersteld van corona. En ADO Den Haag-fans hebben waarschijnlijk niet zo goed geslapen. Na 13 jaar is de club gedegradeerd en spelen ze volgend seizoen niet meer in de eredivisie. ADO moest gisteren winnen van Willem II, maar dat lukte niet. Speler Gianni Zuiverloon baalt enorm. Hoe voelt dat, degraderen? Ja, niet lekker. Kloten. Uh, teleurstellend. Alles eigenlijk. Hoe is het in de kleedkamer? Ja, droevig natuurlijk. En... Eh, ja, de sfeer is gewoon kloten. Rondom het ADO-stadion was het ook niet echt gezellig. Daar werden 80 supporters opgepakt die weigerden om te vertrekken. Ook worden agenten bekogeld met vuurwerk en brandende fakkels. Het weer nog, de dag begint droog, maar in het zuiden kan het vanmiddag regenen. Het wordt 15 tot 17 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB.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 Tata Steel in de Muiden moet af van zijn koolinstallatie, zegt de vakbond FNV. Alleen dan wordt de overlast voor de omgeving minder en komt het voortbestaan van het bedrijf niet in gevaar. In de VS is het uitvinden van de lijm op de beroemde post-it-blaadjes overleden. Spencer Silver bedacht in 1968 een manier om briefjes aan elkaar te plakken... zonder dat de lijm op achterblijft. Onder de naam Post-it werd zijn vinding een wereldwijd succes. Spencer Silver was 80 jaar. Het weer in de loop van de dag in de zuidelijke kant van het land buien...